Het Tagierplein was vandaag het toneel van een urenlange veldslag... waarbij volgens officiële cijfers drie doden zijn gevallen en 600 mensen gewond raakten. Uit de Australische staat Queensland worden geen slachtoffers gemeld... na het overtrekken van de orkaan Yassi. Wel zijn er daken van gebouwen geblazen en veel bomen ontworteld... 170.000 huishoudens in het noorden van de staat zitten zonder stroom. De orkaan bereikte windsnelheden tot 300 km per uur. De klagende partijen in het proces tegen Geert Wilders willen dat het nieuwe proces wordt uitgesteld. Het proces zou maandag beginnen, maar advocaat Ties Prakken is naar het hof gestapt... omdat ze ontevreden is over het OM. Het OM vroeg in de eerste versie van het proces om vrijspraak. Prakken wil dat het hof het OM daarom op de vingers stikt. Op de Rijn bij de Lorelei zijn nu ook wat grotere schepen langs de gezonken tanker met zwavelzuur gevaren. Er is geen explosiegevaar meer. De scheepvaart ligt nu weer stil. Bij daglicht wordt die hervat. Er liggen meer dan 400 schippers te wachten, onder wie veel Nederlanders. Voorlopig wordt alleen stroomafwaarts gevaren. De politie heeft vanavond op de A7 bij Hoorn een spookrijder opgepakt. De man van 27 had eerst in Heurhoegewaard een meisje van haar scooter gereden en was daarna doorgereden meisje van 17 werd bewusteloos naar het ziekenhuis gebracht. Ze heeft haar been gebroken. Op de A7 kwam een vrouw door toedoen van de spookrijder in de vangrail terecht. Ze raakte niet gewond. De politie sloot de snelweg bij Hoorn af en kon de man even later tot stoppen dwingen. Het weer. Geleidelijk meer regen, vannacht enkele graden boven nul. Morgenochtend geleidelijk weer droog. Smiddags wat zon bij zo'n 7 graden.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 ZFM.